radio staat op ZFM. Jouw keuze is terug na het nieuws. Freddy van met het NOS Journaal. Turkije zet zijn plannen voor de bouw van een eerste kerncentrale in het land toch door. Premier Erdogan beloofde dat daarbij rekening wordt gehouden met strikte veiligheidseisen. Turkije ligt in een regio die regelmatig wordt getroffen door zware aardbevingen. Erdogan deed zijn uitspraken tijdens een bezoek aan Rusland. President Medvedev zei daarbij dat kernenergie veilig is zolang de centrales op de juiste plek staan en er gekwalificeerde mensen werken. Ook de Britse premier Cameron zei vanmiddag dat kernenergie in de toekomst nodig blijft. Het stralingsniveau bij de Japanse kerncentrale Fukushima is zo ver gedaald dat medewerkers mogelijk snel weer aan het werk gaan. Ze verlieten het terrein toen het stralingsniveau te hoog werd om veilig te kunnen werken. De kerncentrale Fukushima is uit alle macht aan het proberen reactor 3 af te koelen. Die draait op plutonium en dat is veel gevaarlijker dan uranium. Door de zware aardbeving en tsunami van vrijdag werkt de koeling van Fukushima niet meer. Politiediensten hebben het grootste wereldwijde kinderporno-netwerk opgerold dat ooit is ontdekt. Europol maakte bekend dat er 184 verdachten zijn aangehouden en dat er nog honderden andere verdachten zijn. Ze zouden betrokken zijn bij het misbruik van meer dan 200 kinderen. Het kinderporno-netwerk had 70.000 leden in tientallen landen. Gisteren werd bekend dat ook een Nederlander tot de verdachten behoort. De grootste Sjiïtische oppositiepartij in Bahrein heeft haar aanhangers opgeroepen confrontaties met de oproeppolitie te vermijden. Een jongere beweging had juist opgeroepen massaal de straat op te gaan. De regering van Bahrein heeft via de staatstelevisie bekendgemaakt dat alle samenscholingen per direct zijn verboden. Ook is er een avondklok ingesteld. Vanochtend zijn honderden demonstranten met veel machtsvertoon van het Parelplein in de hoofdstad Manama verjaagd. Daarbij zouden zeker drie agenten en twee betogers zijn omgekomen.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 impossible for you not to feel us, the realest Woo! MC that you ever met in your life. I'm trying to see your work, put a little sweat in your life. I got an idea, and it might sound silly, but I wanna roll your body in a tight brown filly. Crack it, lick it up, seal it airtight. Get a light, cause you know we gon' burn it all night. And I just might double the ice on Diddy. So if you double the price, we invite rock any. Come on. Rock your body, might check one, two, but it ain't a party till my crew run through. Shake somebody, show me what put the lens on zoom, bends on room. As long as you got the right perfume, ain't nobody checking out the telly till noon. Come on, you should get a stat tat on the backbone. Stat rap, I'm peeling off them tight sassones. Honey, stop breathing when I step in the room. And ain't nobody leaving till I said it with the boom. I ah. your body might check one two, it ain't the party till my crew run through. Boom boom。 Geeking out on the crowd, getting bent. Uh-huh. You see me coasting, uh-huh. the scene get frozen. Uh-huh. sound dope when the words are composed. Right. B-boys break down with soul like a slow jam. I'll be so damn ill till I'm an old man. Stop, you're making it hot when y'all move. Stag, I'll reach the top cause I choose. Grooves, tracks like the Catland use. In fact, I'm nice but the rap, can't lose. Come on. your body, man. speciaal voor, voor de MTV Awards gemaakt, hè? Wat een eer. Rock your body! Voor Zandvoort en de regio. En ik ben blij dat ik het weer mag zeggen. Welkom bij Z-Power. En uh, nou, we gaan natuurlijk weer. We hebben weer de dance classic voor je klaarstaan. De spinterdeal. Een nieuwe poll. En nog veel meer. Maar stel je voor, je wilt je ook een beetje mengen. En je denkt, nou, eh, die film die wil ik graag er nog even tussen hebben. Of die plaat wil ik de volgende keer horen. Of die wil ik nu al horen. Dan kan je gewoon even mailen naar zpower.live.nl Dus Z en dan power, dus P-O-W-E-R, at live.nl. Kan je reageren, tips geven, alles kan erop. We gaan verder met Together van de Far East Movement. zoals je gewend bent ook weer de filmupdate. En hij duidt ook in Circus Zandvoort. Dus als je er naartoe wil, moet je zeker gaan. Maar eh, ja, we zitten we waarschijnlijk wel allemaal op Facebook. Ik persoonlijk niet. Maar heel veel mensen zitten op Facebook. En eh, er is een hele verfilming gemaakt. Van diegene die dat, eh, die dat heeft uitgevonden. En dat is gewoon op zijn studentenkamertje gebeurd. Om even een indruk te geven. Op een herfstvakantie 2010 zit Mark Zuckerberg eh, aan de Harvard-student eh, en een computerprogramma genie achter zijn computer te werken aan een nieuw idee. Wat begint is een studentenkamer wordt al snel een wereldwijd sociaal netwerk en eh, een revolutie in de community. Dus dat is dus Facebook. Dus dan zie je helemaal hoe dat gebeurd is en hoe die nu echt miljardair is geworden met die site. Nou, je moet het maar checken.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 me away up high. I feel good. cleaning out my wrongs. I never needed pain, I never needed strain. My love for you was strong enough, you should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I spend. I never ask for help. I take care of myself. I don't know why you think you gotta hold on me. And it's a little late for conversations. There is never to say, and my eyes hurt and shiver. So look at me and listen to me. everything from how I act to what I say. I never needed words, I never needed hurt, I never needed you to be there every day. I'm sorry for the way I let go of everything I wanted when you came along. But I am never beaten, broken, not defeated. I know next to you is not where I belong. And it's a little late for explanations. There is everything that you can do. Volgens mij heb ik iemand aan de lijn. Ja, dat klopt. Oh, hallo, uh, nou met wie spreek ik? ik je spreekt met Daisy. En eh, waar, waar, waar, kom je vandaan? Ik kom uit Zandvoort. Oké, en uh, nou, heb je deze week nog wat speciaals gedaan of zo? Nee, alleen school. Alleen school. En school vind je niet zo, vind je niet zo geweldig, hoor, ik, hoor ik aan je stem? Nee, het valt wel mee hoor. <laughs> valt wel mee, oké. Nou, jij ja, wou een plaat aanvragen, hè? Ja. En die plaat is? Chris Brown, drie keer. En eh, ja, waarom wil je die plaat eigenlijk horen? Nou ja, het is wel een goed nummer. Oké, maar dan wil ik je eerst nog even wat vragen, want we hebben elke week ook een poll. En eh, als jij nou nog even je mening zegt, dan kan ik die nog snel even toevoegen. En kan ik straks de, straks de uitslag zeggen. Dus eh, de poll van vandaag is, een smartphone moet je gewoon hebben. Ik kan kiezen uit A, ja natuurlijk. B, moet, moet niet. Maar het is wel in. Of C, nee natuurlijk niet. Of D, wat is een smartphone? doe me B. B, moet niet, maar het is wel in. Ja. Nou, ik ga hem erbij zetten voor je en eh, dan krijg je straks de uitslag. Dankjewel, ik ga hem voor je draaien. Dankjewel. Oké, dan spreek je later. Doei. Oké, doei Davy. Doei. Eh, Net 10 seconden geleden kwam er nog eentje binnen via de mail. Seapower.live.nl kan je nog even je mening invoeren voor volgende week. Dus eh, bijvoorbeeld welke dancers ik moet worden, of welke splinternieuw, of welke film het moet worden. Ik had het allemaal insturen. Maar goed, eerste poll. We hadden dus gevraagd deze week, eh, een smartphone moet je gewoon hebben. En A, ah, ja natuurlijk zei 36%, de meerderheid. Nou ja, de meeste zeiden dat. Eh, B eh, moet niet, maar het is wel in, Zij 34% en Davy ook. En eh, C, nee, natuurlijk niet, Zij 22%. En wat is een smartphone, Zij zelfs 8%. Dus voor die 8%, ja, hun maakt het eigenlijk ook gewoon niet uit hè, wat ze hebben. Ken het toch niet? Ga verder met Katy Perry. Do you like the plastic drifting through the wind, wanting to start again?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 holds after a hurricane comes around.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 I'm not leaving till the party's done Sinclair. Die videoclip is ook zo geweldig, hè? Zie je zo in zo'n bus? Dan komen ze opeens ergens uit, naam. Doe maar even kijken op YouTube. The Sound of Freedom. This is the sound of freedom. Sound of freedom, my Ja. En de splinternieuw van deze week. Ja, splinternieuw, splinternieuw. Hij is niet helemaal splinternieuw. Maar voor een ander landen wel. Want ja, eh, het is eigenlijk normaal nooit zo. Maar deze plaat is toch in Nederland bijna als het eerst uitgekomen. Kijk, als eerste was het Engeland. Ja, dat is meestal zo. Maar Nederland kwam gewoon als tweede daarna. Dus we waren echt een hartstikke vlug met deze plaat. Dus hij is toch eigenlijk wel splinternieuw voor ons. Het is Avril Lavigne deze week geworden met What The Hell. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe. nieuw van deze week. Als dus je nou een idee hebt voor de nieuw. kan je me via sturen. cpower.live.nl En dan ontvang ik hem en eh, misschien wordt het hem wel, hè. Maar voor deze week is het toch echt... What the hell? Songs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 you said you got me wrong I would've sold them to you if I could I just kept the last of my clothes on Oh yeah Call me up, take me down with you when you go I could be your regular bell And I'll see dance for little Steven and Joanna Around the back of my hotel Oh yeah I was good, she was hot Stealing everything she got I was born, she was over the worst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 iemand uit Californië die 16 werd, die dacht, nou weet je, eh, ik, zet, ik zet mijn feestje zet ik even online op Facebook. Maar toen klikte ze per ongeluk eh, het verkeerde knopje aan. En toen stond er niet meer openbaar bij. Eh, toen, toen had ze aangeklikt openbaar. Dus dan kan iedereen kan daarop reageren. En dat hadden opeens 200.000 mensen gedaan. Dus nou, de vader dacht, ja, ik wil niet 200.000 mensen over, me, over mijn vloer heen hebben. Dus eh, toen is het feest geannuleerd. Maar de politie gaat nog wel even controleren om eh, feestgangers toch even nog naar huis te sturen. Maar jongen, joh, 200.000 mensen. Nou, ehm, Sweet 16 zeg ik, hè. Dit is Rihanna. Met een prachtig duo met Drake. En eh, ja, het is, het is hele rare vragen wordt tegenwoordig gesteld in nummers. Maar dit is What's My Name. Nog gewoon 10 minuten! I heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is 8 something, right? Cause I've been trying to work it out. Ah, go good. White wine, uh, I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay you just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I can get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Oh, what's name? Oh, Knows how to work my body, knows how to make me want it way up on it. You got the something that keeps me so off balance. Baby, you're a challenge. I will En niet te vergeten de Dance Classic van deze week. En eh, ja, deze plaat heb je vroeger waarschijnlijk wel echt vaak op de radio gehoord. Maar ja, op een gegeven moment is het allemaal een beetje... Ja, je weet hoe het gaat met sommige artiesten. Hoor je op een gegeven moment helemaal niks meer van. Maar om je hem terug nog even terug te brengen... Gaan we hem toch draaien. Dit is DJ Jean. En je hoort Play That Beat. Ik hoor gewoon mensen denken... Oh ja, dat is deze. Francisco, Berlin, San Francisco, the club, the heat, let that beat, the sound of disco, Berlin, San Francisco, the club, the heat, let that beat, the sound of disco, Berlin, San Francisco, the club, the heat, let that beat, the sound of disco, Berlin, San Francisco, the club, the heat, let that beat. van deze week. Kort maar krachtig. DJ Jean. En we play the beat. En wat gaat die tijd toch hard, hè? We zijn alweer aan het eind van het uur gekomen. Dus dat betekent dat ik je volgende week gewoon weer spreek met allemaal nieuwe, nieuwe, nieuwe dingen. Dus dat komt helemaal goed. Ik spreek je volgende week weer en ik ga afsluiten met Christina Aguilera. Dit is Candyman. Man.